Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. De president van Oekraïne heeft net de Tweede Kamer toegesproken. Шановні міністр закордонних справ, міністр оборони, Нідерландські народи. President Zelensky speechte de afgelopen weken via een videoverbinding al in meerdere landen over de oorlog. En vandaag was dus Nederland aan de beurt. Een bijzonder moment, zegt de voorzitter van de Tweede Kamer. Het is voor het eerst dat een buitenlands staatshoofd ons toespreekt. En de aanleiding hiervoor is buitengewoon bedroevend... nu Oekraïne gebukt gaat onder wapengeweld. Op een moment zoals dit is er geen afstand tussen Kiev en Den Haag. Zelensky riep onder meer op dat we niet moeten wennen aan de oorlog en dat het geen routine moet worden. Dat is het ook niet voor de Oekraïners die nu midden in de oorlog zitten, zei hij. De toespraak zit erop. In de Tweede Kamer begint nu een debat over de oorlog. Er zijn tientallen bussen onderweg naar de stad Mariupol. Het is de bedoeling van de Oekraïnse regering om daar snel veel mensen weg te halen. Rusland zegt even te stoppen met vechten... zodat mensen veilig kunnen wegkomen. Een smerig en naar ongeluk op de A50 bij Arnhem. Een vrachtwagen met slachtafval is daar vannacht door de vangrail geschoten en op zijn kop beland. De chauffeur is zwaar gewond en op de weg kwam een berg bloederig vlees en ingewanden terecht. Da 50 bij Arnhem is waarschijnlijk rond 2 uur weer vrij. En de Formule 1 gaat naar Las Vegas. Volgend seizoen racen de coureurs langs neonlichten en hotels op de beroemde strip. Lewis Hamilton en Max Verstappen verheugen zich stiekem al op een avondje in het casino. It's a real party city. Het difficult for voor racing driver to. like, how hoe of dat focus that weekend? There's going to be so much going on. Let's not do back to back for this one. Let's give it like two weeks break before and after. Het circuit wordt 6,1 kilometer lang. De wagens kunnen er topsnelheden bereiken van meer dan 340 kilometer per uur. Het weer vanmiddag en vanavond gaat het vanuit het noordoosten weer sneeuwen. En op steeds meer plaatsen blijft die sneeuw ook liggen. Vannacht is het rond het vriespunt. Morgen sneeuwt het eerst nog in het zuiden. Daarna wordt het overal droog en dan gaat het op ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. 13 kilometer langzaam rijden tussen Hilversum Noord en Muiden door een ongeluk. Maar de weg is weer vrij. A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Knopend de Hoek en Knopend de Nieuwe Meer. 8 kilometer file door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is een half uur.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 Zo achter mijn gevoel aanlopen. We stonden ogen nog, je had maar bij hallo. Ik zag je staan en ik dacht, hallo. Je kwam dichterbij en je zei verkocht bij de eerste Hallo, toen jij zei hallo, hallo Hallo Toen jij zei hallo, hallo, hallo Toen jij zei hallo, hallo, hallo Ja, ik was meteen over mijn oren van top tot teen Je lichaamstaal, ja die sprak mij aan Je betrapt mij staal en het voelt zo in je ogen keek Zo van slag ben ik nooit geweest Het moment is hier, daar staan we dan Zonder plan en het ijs dat breekt Ja, je had me bij hallo Gelijk ondersteboven Misschien klinkt het idioot Ik loop me uit de sloven Doe dit nog maar nooit Zo achter mijn gevoel aanlopen We stonden oog nog Je had me bij Ik zag je staan kwam dichterbij en je zei Hallo Ja, ik was verkocht bij de eerste hallo Toen jij zei hallo, hallo dirty.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 I'm coming through. Paid my dues. In the mood. Me and my girls gonna shake the room. DJ spinning. Show your head. Let's get dirty. That's my jam. I need that to get me off. Sweating my clothes It's I Still come at six in the morning. that hip huggers, so for sure. Shake a little something on the floor. I need that. Uh. Giving just what you love to the maximum. Uh oh, here we go. Here we go. What to do when the music starts to drop? That's when we take it to the parking lot. And I bet you somebody's gonna call the cops. Uh oh, here we go. Here we go. a jam, like a summer show. I keep my car looking like a crash dummy drove. My gear look like the bank got my money froze. For their presidents, I pant like Putty Roll. That's the one that excites your deepest. At the media shine, I'm shining with both of the sleeves up. Yo, Christina, better oh, hop in here.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 What it feel like? Like I know I see beat for real life, for real life. In a my condo, mm, loving up your body in fast and slow mo. If I hit you, it's my combo. Can you never ever let me go?